De NS zegt alle consequenties van de fraude te aanvaarden. Dochteronderneming Qbas won de aanbesteding, maar als dat wordt teruggedraaid respecteert NS dat. 40 Nederlanders en 7 buitenlanders uit Nepal zijn aangekomen op vliegbasis Eindhoven. Ze waren meegenomen door een toestel van Defensie dat hulpgoederen en een Nederlands reddingsteam naar Nepal heeft gebracht. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zaten de mensen in een lastige situatie. De schade in het rampgebied is groot en communicatie is vaak niet mogelijk. Morgen vertrekt er nog een vlucht uit Nepal met plek voor 80 Nederlanders. Veel mensen vonden Koningsdag Nieuwe Stijl in Dordrecht leuker dan de Konings- en koninginnendagen in andere jaren. Vooral de botenparade was een verbetering. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de NOS. Ook het verdwijnen van oudbollige spelletjes en de aanwezigheid van de prinsesjes worden als pluspunten gezien. Wie Koningsdag Nieuwe Stijl minder leuk vond, vond dat vooral omdat het als afstandelijker werd ervaren. Een vrouw die sieraden heeft gestolen bij honderden bejaarde vrouwen door het hele land moet 20 maanden de cel in. Daarbovenop heeft ze een voorwaardelijke straf van 10 maanden cel gekregen. Het Openbaar Ministerie had vier jaar gevangenisstraf geëist, waarvan één jaar voorwaardelijk. De vrouw deed zich voor als medewerkster van een verzorgingstehuis en nam tijdens haar bezoek de sieraden mee. Het weer in het noordwesten kan nog een bui vallen. In de rest van het land is het droog en vannacht koelt het af tot 2 graden met kans op vorst aan de grond. Morgen opnieuw periode met zon, maar ook buien. Het wordt dan een graad of 12. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad is er de meeste vertraging op de A1 naar Amsterdam... tussen Bunschoten en Laren 11 kilometer. Na een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Het levert dik een uur vertraging op. Verder dagelijkse files van 3 kilometer op de A13 naar Rotterdam voor Delft-Noord. Op de A20 naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk.